Dit is Martijn Herhuis met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn gaat kijken of de eigen bijdrage in de jeugdzorg ouders belemmert om hulp te zoeken voor hun kinderen. Een groot deel van de oppositie in de Kamer vindt dat de eigen bijdrage in de jeugd, de GGZ, moet worden opgeschort of afgeschaft. De angst bestaat dat ouders vanwege de kosten niet meer naar de hulpverlening toe gaan. In sommige gevallen loopt de eigen bijdrage voor ouders op tot 1500 euro per jaar. Op het Thaise eiland Koh Tao is opnieuw een Britse toeriste doodgevonden. Het is een student van 23 uit Londen die door Zuidoost-Azië reisde. Er is nog niets bekend over de omstandigheden waaronder ze is gevonden. Vorig jaar werd op het vakantieeiland een jong Brits stel doodgeslagen met een schop. Koh Tao wordt door de Thaise pers inmiddels een griezeleiland genoemd... omdat vorige week ook een Franse toerist dood werd gevonden. Hij was opgehangen aan een koord met gebonden handen. Tijdens de avondspits rijden minder treinen van en naar Utrecht door een stroomstoring eerder vanmiddag. stroomstoring is inmiddels voorbij. Volgens ProRail wordt de treindienst beetje bij beetje weer opgestart, maar dat gaat langzaam. En daar moeten reizigers rekening houden met vertragingen van een uur en grote drukte in de treinen die wel rijden. De storing heeft gevolgen voor een groot deel van het land. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Den Bosch, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem en Rotterdam. In Zuid-Afrika zijn vorig jaar 1215 neushoorns door stropers doodgeschoten. Dat zijn er zo'n drie per dag. Dat is een stijging van een vijfde vergeleken met een jaar eerder. De meeste neushoorns werden gedood in het Kruger Nationaal Park in Zuid-Afrika. De hoorn van de dieren is zeer waardevol. Een kilo kost zo'n 50.000 euro. Het wordt onder meer gebruikt voor traditionele geneesmiddelen in China en Vietnam. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en een matige noordoostenwind. Komende nacht vriest het licht met plaatselijke mistbank. Morgen weer wolken met soms wat zon. Het wordt dan 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet veel drukker dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in de regio Utrecht. Er zijn weinig opvallende files bij. Files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen meer en Blaricum 4 kilometer... De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor plasbo Polder 4 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag voor knoop het Oude Rijn 6 kilometer. En voor Zevenhuizen 4. De A20 richting Gouda van Moordrecht 5 kilometer. A27 van Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 5. A27 verderop richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten 4. En voor Noorderloos staat 5 kilometer. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum nog eens 6 kilometer.